Onder wie de co-piloot die het toestel met opzet liet neerstorten. De slachtoffers kunnen nu pas worden gerepatrieerd omdat de identificatie lang heeft geduurd. Daarnaast zijn er problemen geweest met de overlijdensverklaringen. De nabestaanden kunnen de slachtoffers nu gaan begraven. De jacht op de twee levensgevaarlijke Amerikanen die zijn ontsnapt uit een gevangenis in de staat New York concentreert zich op het plaatsje Willsboro. Getuigen zeggen dat ze de mannen daar hebben gezien. De politie is massaal uitgerukt naar het plaatsje, 65 kilometer ten zuiden van de gevangenis waar ze zaterdag ontsnapten. De autoriteiten willen niet bevestigen dat ze een vrouw verhoren die de mannen mogelijk heeft geholpen te ontsnappen. De vrouw zou in de gevangenis werken en volgens sommige bronnen heeft ze een relatie met een van de twee mannen. De top van de coalitie heeft gisteravond een paar uur gepraat over de herziening van het belastingstelsel. De onderhandelingen tussen VVD en PvdA zitten in de eindfase. VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt dat hij voor de zomer een concreet voorstel aan andere partijen wil voorleggen. De coalitiepartijen zijn het erover eens dat de belastingregels veel simpeler moeten en dat de belasting op arbeid omlaag moet. Welke opties er nu precies besproken zijn is niet bekend. Het weer, het is droog, temperatuur daalt tot een graad of acht. Overdag flinke periode met zon, maar ook wat wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden.